uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor de vierde dag op rij zijn in verschillende Zweedse steden rellen. Vandaag zochten demonstranten de confrontatie met de politie in Linköping en Noordköping. In Noordköping hebben mensen steden naar de politie gegooid en branden gesticht. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Aanleiding was de aankondiging van een bezoek van een Deense rechtsextremistische politicus. Deze Rasmus Peluden toert op het moment door Zweden. Op de bijeenkomsten worden Korans verbrand onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Bij beschietingen in het centrum van Kharkov in het noordoosten van Oekraïne zouden vijf mensen zijn omgekomen en zeker dertien anderen gewond zijn geraakt. Dat meldt een Oekraïense omroep op basis van de lokale gezondheidsautoriteiten. Ook in de Oost-Oekraïnse stad Zoloté zijn vanmiddag beschietingen geweest, zegt de Oekraïense gouverneur van de regio Lugansk. Daarbij zouden zeker twee doden zijn gevallen en vier mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur werd een hoog gebouw beschoten waarbij twee verdiepingen zijn verwoest. Bij confrontaties tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische oproerpolitie op de Tempelberg in Jeruzalem zijn zeker 17 gewonden gevallen. Dat meldt hulporganisatie de Rode Halve Maan. Negen Palestijnen zijn opgepakt. Ook vrijdag waren er rellen, onder meer in de Al-Aqsa-moskee. Toen vielen ruim 150 gewonden. De Tempelberg heeft voor zowel Joden als moslims een belangrijke religieuze betekenis. Dylan van Baarle heeft de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De Nederlander van de Britse Ineos-ploeg kwam solo aan in Roubaix. Wout van Aert werd tweede. De andere favoriet, Mathieu van der Poel, kwam er in Noord-Frankrijk niet aan te pas. Voor de 29-jarige van Baarle is deze Parijs-Roubaix de grootste overwinning in zijn carrière. Het weer. Vanavond is het helder en uiteindelijk koelt het snel af.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 Upstairs. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg.